uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 50 weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen vanaf vandaag extra bevoegdheden. Ze mochten al boetes uitdelen voor het negeren van een rood kruis... of parkeren langs de snelweg. Vanaf vandaag gaan ze ook automobilisten bekeuren die over de vluchtstrook rijden... en vrachtwagenchauffeurs die bij een tunnel de hoogtewaarschuwing negeren. Rijkswaterstaat heeft zo'n 300 weginspecteurs... maar 50 van hen zijn ook opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze BOA's mogen ook boetes uitschrijven. De bedoeling is dat de komende tijd meer weginspecteurs worden opgeleid tot BOA. Een belangrijke groep Nederlandse investeerders wil alleen nog geld in bedrijven steken als die meer vrouwen aan de top hebben. De FD schrijft dat de durfinvesteerders een quotum hebben afgesproken van 35 procent. De 25 fondsen beheren samen meer dan een miljard euro aan geïnvesteerd vermogen. Ze steken vooral geld in nieuwe bedrijven. Nu zit het aantal vrouwen in de top daar nog ver onder de 35 procent. Als die bedrijven nog geld willen krijgen van de investeerders... moeten ze binnen drie jaar hun management hebben aangepast. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, Boink... vindt dat opnieuw moet worden gekeken naar alle zaken... waarbij sinds 2010 toeslagen voor kinderopvang zijn geweigerd of teruggevorderd. Mogelijk zijn veel meer ouders de dupe van fouten bij de Belastingdienst... Boeing vindt het niet genoeg dat alleen lopende rechtszaken die ouders hebben aangespannen worden stilgelegd. Er worden steeds minder boetes uitgedeeld aan studenten voor het te laat stopzetten van hun studenten-OV-kaart. Volgens het ministerie van Onderwijs komt dat vooral doordat studenten op allerlei manieren zijn gewaarschuwd dat ze hun OV moeten stopzetten. En studenten die hun kaart na hun studie niet meer gebruiken, krijgen ook geen boete meer.